Daar overleed hij aan zijn verwondingen. En wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Zo'n 40 mensen zagen het gebeuren. De politie regelt slachtofferhulp voor hen. In het Vaticaan heeft paus Franciscus gereageerd op de dood van zijn gepensioneerde voorganger Benedictus. Die overleed vanochtend op 95-jarige leeftijd. Franciscus prees hem onder meer vanwege zijn toewijding aan het geloof en de kerk en ook om zijn vriendelijkheid. Benedictus wordt donderdag in Rome begraven na een mis op het Sint-Pietersplein. De dag daarvoor ligt hij opgebaard en kunnen gelovigen afscheid nemen is dit jaar voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. Branchevereniging Pyrotechniek Nederland zegt dat er straks voor 110 miljoen euro de lucht in gaat. Twee jaar geleden, voor het afsteekverbod vanwege corona... was er ook sprake van een record, toen van 77 miljoen. De grote stijging komt voor een deel doordat vuurwerk duurder is geworden. Maar volgens de branchevereniging zijn mensen na twee jaar vuurwerkverbod extra enthousiast. En het was op Oudejaarsdag nooit eerder zo warm als vandaag... sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld was het aan het eind van de middag 15,7 graden, meldt het KNMI. In Limburg werd het zelfs 17,6 graden. Het is de vierde keer deze eeuw dat het warmterecord voor Oudejaarsdag wordt gebroken. In 2006, 2017 en vorig jaar gebeurde dat ook. En verder waait het flink. Vanwege die harde wind zijn in allerlei gemeenten de vuurwerkshows afgelast. In sommige gevallen is de show naar morgen verplaatst. De weersverwachting in het uiterste noorden nog wat regen. Verder overwegend droog. Er staat een stevige zuidwestenwind met in het noorden kans op harde windstoten. Vannacht droog met minimaal rond 10 graden.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 And the way that our kisses taste sweeter after drinking. And the way that I so you can feel me my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy? DJ Malzo. Radio. Smoke that, smoke that. worldwide. Yeah, any of these It's intense. Tech House, DJ Malzo, live on the main stage. DJ Malvo. Disco Intense Radio. Ya verá que que nacerá. Ya verá una en el globo que nos ayuda a volar. Similar hosted This is I'm dead. allemaal fijne dagen en een voorzitter.